die aan de brug moest worden vastgemaakt. Twee bouwvakkers hebben het niet overleefd. Ook zijn er veel gewonden. Veel mensen hebben het zien gebeuren omdat er een speciaal platform was neergezet voor mensen die wilden toekijken. Deze man stond er ook op. Ze waren bezig met de eerste en eh, we staan er eigenlijk te aanschouwen en te wachten totdat uh, eigenlijk iets gebeurde. En ineens komt een harde knal en komt de, die brugboog zeg maar, komt met een radvaart naar beneden zetten. En eh, nou ja, met eh, schreeuwende mensen en eh, vallende objecten is dat natuurlijk een heel aangrijpend iets... De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Arbeidsinspectie gaan onderzoek doen naar het brugongeluk in Lochem. De moeder van de Russische oppositieleider Navalny spant een rechtszaak aan tegen de Russische autoriteiten. Ze wil ze dwingen om het lichaam van haar zoon vrij te geven. Dat zou in een mortuarium liggen, maar niemand heeft het nog gezien. De moeder van Navalny denkt dat haar zoon is vergiftigd... en dat de Russische autoriteiten wachten tot de sporen van het gif uit het lichaam zijn verdwenen. En Beyoncé heeft binnen een week al geschiedenis geschreven met dit nummer. haar nieuwe track Texas Hold'em. Ze is volgens Billboard nu de eerste zwarte vrouw... die een nummer 1 hit heeft in de Amerikaanse country hitlijst. Beyoncé staat met het lied op nummer 2 in de normale Billboard Hot 100. Vorige week kwam de zangeres opeens met twee nieuwe country singles... als voorproefjes van haar nieuwe album. Dan nog het weer. Het trekt wat regen over vanmiddag bij een graad of 10. Vannacht droogt het weer op en morgen begint het droog.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 Kijk me aan, spreek er uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het slot niet meer klopt, als het niet meer is toegegeven het hart en verwacht zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? comfortable as I am. I need your reassurance. comfortable as you are. You count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to if I like rejection, I'd audition.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 Een brugdeel viel uit de takels van een hijskraan en kwam terecht op een bouwsteiger. Twee mensen kwamen om en twee anderen raakten gewond. Het COA gaat ervan uit dat in Ter Apel komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers zitten. Dat is het afgesproken maximum waar het COA zich van de rechter aan moet houden. Als de gevechten in Gaza nu zouden stoppen... zullen het komende half jaar toch nog rond de 8000 mensen omkomen door de gezondheidscrisis. Dat schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers in een rapport. Het weer, vanmiddag veel regen, aan het einde van de avond en vannacht droog. of your name on my lips I like the sound of your sweet gentle kiss The way that your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two the money.